ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij een heftig verkeersongeluk in Gelderland zijn twee mensen om het leven gekomen. Vanochtend botsten twee auto's op een provinciale weg in Steenderen frontaal op elkaar. Allebei de bestuurders overleefden dat niet. Een man van 27 en een man van 69. Een uitspraak in een bijzondere rechtszaak. Een groot Duits energiebedrijf hoeft niet te betalen voor de schade... die veroorzaakt wordt door het smelten van gletsjers in het Andesgebergte. Een boer uit Peru was naar de rechter gestapt. Hij vindt dat het Duitse bedrijf ervoor zorgt dat gletsjers dus vlakbij zijn huis smelten. Maar de rechter is het daar niet mee eens, zegt correspondent Gimbal Duk. Het belangrijkste is dat de claim in ieder geval is afgewezen. Eh, we weten dat bijvoorbeeld een eh, geraadpleegde deskundige heeft geoordeeld... dat de kans op overstromingen in de komende 30 jaar eh, op slechts 1% ligt. Ja, dat is bijna niks dus en daar gaat de rechter ook in mee. De boer zegt zelf dat hij niet teleurgesteld is met de uitspraak... want hij heeft door het hele proces aandacht gegeven aan de klimaatcrisis. En op veel radiozenders is vanochtend stilgestaan bij de ziekte van Freek Rikkerink van Suzanne Freek. Gisteren kwam naar buiten dat hij kanker heeft en niet meer zal genezen. De fans van Suzanne en Freek zijn meteen in actie gekomen. Ze regelden dat Suzanne en Freek op veel zenders tegelijk werden gedraaid. En zo klonk dat op 538, NPO Radio 5, Q-Music, Radio 2 en ook 3FM. Het nieuws dat eh, gisteren binnenkwam, eh, het nieuws van Suzanne en Freek... waarin eh, het duo kenbaar heeft gemaakt... dat Freek ongeneeslijk ziek is. Hij heeft longkanker. De twee die, maakt ook openbaar dat later dit jaar... Suzanne hun eerste kindje verwacht. Ja, dat nieuwsbericht... Ehm, misschien herken je het wel. Het is te veel om te begrijpen. Ja. Ehm, het, is, het, het is niet te behappen. Nou, om ze hart onder de riem te steken... is er een actie vanuit de fans en alle radiostations van Nederland. We draaien lichtje branden van Suzanne en Freek. Want niet alleen 3FM, maar heel Nederland houdt van Suzanne en Freek. was het nummer Liegje branden te horen. Ook meerdere lokale en regionale zenders deden mee aan de actie voor Suzanne en Freek. Heb ik nog het weer voor je. Een druilerig dagje met van tijd tot tijd buien. In Limburg is er kans op een klap onweer.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 Dit is Lunchroom vanuit onze studio aan de Tolweg in Zandvoort. Heb u ook het, slechte bericht gehoord van eh, Suzanne en Freek? Iets verschrikkelijks is het. Ik ga het dan ook even voor ze draaien. Luistert even naar Lichtje Branden van Suzanne en Freek. Sterke mensen huilen niet voelen meestal geen verdriet. Wat als ik zeg dat het ook anders kan? Want waar jij bent, ben ik geweest. En eigenlijk soms daar nog steeds. Ik schrik er dan ook niet meer zo van. vragen wat er is. Ik beloof, ik laat de lichten aan. Dan voelt het donker niet zo zwaar. Ik hoop dat je jezelf weet terug te vinden. Ik geloof dat soms de dingen gaan zoals ze in de sterren staan. Misschien moet al het mooie nog beginnen laat een lichtje branden, ik laat een lichtje branden voor jou. Ik laat een lichtje branden, ik laat een lichtje branden voor jou. Dagen dwalen in gevoel, twijfels over wat je zoekt. Soms wat verloren, maar geeft toch niet. Besluit je om weer terug te gaan, dan schuif ik graag je stoel weer aan Weet dat er niets is veranderd hier. Iemand die naar je kijkt, of even bij je blijft. Midden in de mist, om te vragen wat er is. Ik beloof, ik laat. Zoals ze in de sterren staan Misschien moet al het mooie nog beginnen Ik laat een lichtje branden Ik laat een lichtje branden voor jou Ik laat een lichtje branden Ik laat een lichtje branden voor jou to the phone.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 De groep bestaat sinds 1952. De groep werd in Los Angeles opgericht door Hal Breed... en had grote hits in hun thuisland, de Verenigde Staten en in het buitenland. Hun grootste hit was The Great Pretender. In de beginjaren bestond de groep alleen uit mannen. Een aantal jaren later werd Zola Taylor de nieuwe zangeres. Zij was in de jaren 50 een van de eerste zangeressen in een rhythm and blues band... In 1964 werd zij opgevolgd door Barbara Randolph... die een jaar deel uitmaakte van de groep. Ik heb gekozen voor de volgende drie... The Great Pretender, My Prayer en Smoke It In Your Eyes. Veel plezier. in me pray kingdom more side cannot be denied. They said someday you'd find all who love are blind. Oh, realize in your eyes. So I chaffed them and I gaily laughed to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am with. friends deride. Tears I cannot hide. Oh, so I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes.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 Docente Ines Volkers heeft jarenlange ervaring met verschillende sport- en ontspanningsvormen... zoals reiki en yoga. Ze begeleidt u deze ochtend naar een soepere lichaam, oei, en ontspannen sfeer. Geef afloop na afloop kunt u gezellig napraten met koffie of thee. Deze les is alleen voor senioren. U kunt meedoen als u zonder hulp weer van de grond op kan staan. Deelname op een stoel? Ja, dat is natuurlijk ook mogelijk. En het is elke dinsdag en vrijdag van 10 tot 11 uur. Ja, en het kost 3 euro per les. En dan krijgt u wel een kopje koffie of thee van naar afloop. U moet wel betalen met de pin. De eerste les, de proefles, dat is gratis aanmelden vooraf. Dat is ook nodig.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 De nieuwe website voor de Zandvoorters komt eraan. Vanaf 31 mei gaat de vernieuwde website van Pluspunt Zandvoort live. www.plus.zandvoort.nl Tijdens het buurtfeest in Zandvoort Noord... wordt deze digitale sociale kaart officieel gelanceerd. De site biedt Zandvoorters een centrale plek... voor alle rondactiviteiten, cursussen, welzijn, hulp en ondersteuning in Zandvoort. Of je nu op zoek bent naar een taalkursus, een gezellige koffieochtend of hulp bij geldzaken. Op de nieuwe website kun je snel vinden wat je zoekt. Nog even geduld tot 31 mei.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 Maandag en donderdag van 5 tot 7 uur. De kosten van de maaltijd zijn 10,50 per persoon. Dat is inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. Met Zandvoortpas is het slechts 6 euro. U dient te reserveren voor de maaltijd. Dat kan tot woensdag of vrijdagmiddag ervoor tot 4 uur middags. En u kunt zich aanmelden bij de balie van Pluspunt. Telefoonnummer 5740330, 5740330. Afzeggen kan het maandag en dinsdag, want er kan altijd wat tussen komen natuurlijk. En donderdagochtend tot 10 uur. Ja, wat gaan we ook weer doen? Ja, we gaan een bluff gaan we draaien. Ja, ook een oudje. Trojan Horse. En met z'n allen door de kamer. dat is een Britse rockgroep... rond de Amerikaanse zangeres, gitarist en songwriter Chrissy Hind. Die met een mengeling van punk, new wave en popmuziek... voornamelijk in de jaren 80, een reeks hits scoorde. Waaronder Brass in the Pocket, Back in the Chain Chang Gang... het kerstnummer 2000 Miles, 2000 Miles en Don't Get Me Wrong. En I'll Stand By You. En daar heb ik voor gekozen. Ik ga luisteren, we gaan luisteren naar I Stand By You van The Pretenders. Bij Op maandag 2 juni om 4 uur middags opent wethouder Lars Carré de indrukwekkende expositie Kind van op het Flemingplein in Zandvoort. De opening vindt plaats tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger. Met deze tentoonstelling willen de organisatoren het bewustzijn rondom mentale en verslavingsproblematiek vergroten en bijdragen aan meer begrip en steun. Lees meer op www.plus.zandvoort.nl over het programma. Waarin onder andere een pizza en talk om vijf uur staat gepland. En ja, we weten allemaal, de waarheid is moeilijk. Dat zegt Marco Bozzato. denk aan wat je voelt. Ik denk aan hoe je lacht. Ik denk aan al de liefde die jij me hebt gegeven. En wat jij verwacht. Aan wat je van me denkt. En hoe je voor me leeft. Ik ontwijk je ogen als ze mij willen doorgronden ze naar me kijken, zorg ik dat ik ze net mis. Als u voor me staat, vlucht ik steeds weer in uw armen, zodat ik niet kan verraden wat de waarheid belooft een druk en in sommige gevallen zelfs spannend jaar te worden... op cultureel gebied in Zandvoort. Dat bleek tijdens het Cultureel Café in het Oude Raadhuis. Daar kwamen organisatoren van allerlei evenementen op cultureel gebied... en andere belangstellenden onder wie wethouder cultuur Gert-Jan Bluis... bijeen om informatie uit te wisselen. Zo vertelde Carina Tan, voorzitter van het Zandvoort Museum... dat er met grote belangstelling wordt uitgekeken naar 10 juni wanneer de gemeenteraad gaat beslissen of de verhuizing naar het HDMZ-museum doorgang kan vinden. Verder werd informatie gedeeld over Zandvoort 200 jaar badplaats, Theater de Krocht, Zandvoort Art, de Open Monumentendagen en nog veel meer.